Om me te gedragen. Ben je vanavond op tijd weer thuis? Ik durf er bijna nooit meer om te vragen. Een avondje op de bank voor de buis. Mijn hele leven, alles wordt geregeld. Elke dag iemand om me heen. Maar je ziet, ik heb het al gezellig. Zoals vandaag, heel alleen. Ik ga vandaag mijn eigen feestje bouwen lekker sjouwen. Ik heb geen zin rekening te houden. Nee, vandaag denk ik niet aan jou. Ik ga vandaag mijn eigen feestje bouwen. Even maling aan jullie allemaal. Gewoon gezellig Laat ik s'avonds nog eventjes wat drinken. Een klein setje op zijn tijd. Ik laat de moed niet in mijn schoenen zinken. Raak zo mijn sores even kwijt. Daarom heb ik me voorgenomen. Af en toe een dag mezelf te zijn. Je hebt geluk, het is weer eens zover. Je ziet, dan kan het ook gezellig zijn. Ik ga vandaag mijn eigen feestje bouwen. Lekker springen, lekker sjouwen. Ik heb geen zin rekening te houden. Nee, vandaag denk ik niet aan jou. Ik ga vandaag mijn eigen feestje bouwen. Even maling aan jullie allemaal. Gewoon gezellig ga vandaag mijn eigen feestje bouwen. Lekker springen, lekker sjouwen. Ik heb geen zin rekening te houden. Nee, vandaag denk ik niet aan jou. Ik ga vandaag mijn eigen feestje bouwen. Even maling aan jullie allemaal. Gewoon gezellig